5 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De Amerikaanse journalist Ben Bradley is overleden. Hij was hoofdredacteur van The Washington Post... toen die krant het Watergate-schandaal aan het licht bracht. Dat politieke schandaal leidde uiteindelijk tot het aftreden van president Nixon in 1974. Ben Bradley was 93 jaar. Op de Noordzee is een sleeboot door de noordwestenstorm een grote bak verloren. Volgens de kustwacht gebeurde dat zo'n 70 kilometer ten noordwesten van Den Helder. In de 135 meter lange bak zit 15.000 ton stenen. De op drift geraakte bak bedreigde twee boorplatforms, maar volgens de kustwacht is het gevaar inmiddels geweken. De kustwacht heeft extra personeel opgeroepen en een andere sleepboot op de losgeslagen bak afgestuurd. En die gaat dan bij daglicht proberen om aan te koppelen. De Canadese regering heeft het dreigingsniveau voor een terreuraanslag verhoogd. De dreiging zou komen van terreurgroepen als Islamitische Staat en Al-Qaeda. Er zou geen sprake zijn van een specifieke dreiging. De maatregel komt een dag na de dood van een militair van 53. Hij en een collega werden maandag op een parkeerplaats aangereden door een man van 25. dader zou onder invloed hebben gestaan van radicale moslims. Canada doet mee aan de internationale strijd tegen islamitische staat. De beweging heeft aanhangers opgeroepen de bombardementen op IS-doelen te vergelden. In de Champions League heeft Ajax in en tegen Barcelona niet voor een verrassing kunnen zorgen. Amsterdammers verloren met 3-1. De thuisploeg leidde al na 24 minuten met 2-0 door doelpunten van Neymar en Messi. Pas in de 88ste minuut deed Ajax via El Ghazi wat terug, maar in de extra tijd bepaalde Ramirez de eindstand op 3-1.